Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige natuurgebieden in ons land hebben nog meer last van stikstof dan we dachten. Dat staat in een rapport waar internationale wetenschappers aan hebben gewerkt. Collega Sarah Buurman heeft het al gelezen en las dat het om meerdere natuurgebieden gaat. Die stukjes die liggen verspreid door heel Nederland. Dus in bijna alle Natura 2000 gebieden hier eh, ligt wel zo'n stukje dat dus stikstofgevoeliger is dan... Eh, dan bekend was. En dus kan het zijn dat op veel plaatsen nog harder moet worden ingegrepen om de doelen te halen. Stikstofminister Van der Wal gaat rekenen en overleggen en binnenkort horen we daar misschien meer over. Woon jij in een huurhuis, dan heb je het vast al gemerkt. De prijs voor zo'n huis is weer gestegen, 3% gemiddeld. Vooral in de vrije sector ging het hard met de prijzen. Volgens onderzoekers van het CBS is het de grootste huurstijging in acht jaar tijd. Memphis Depay blijft zitten waar hij zit. Ook komend seizoen speelt hij bij FC Barcelona. Dat heeft hij vlak voor de transferdeadline laten weten. Dat is best opvallend, want Depay voetbalt in Barcelona maar weinig. Het leek erop dat hij misschien naar de Italiaanse voetbalclub Juventus zou overstappen... maar ze kwamen er niet uit qua salaris. En het Formule 1-circus in Zandvoort begint vandaag. Er staan vanmiddag twee trainingen op het programma... en meer dan 100.000 fans zitten daarvoor op de tribune. Die kijken er al de hele week naar uit om de coureurs in actie te zien. Een groot fan? Ja, een zeer groot fan. Ja. Hoe laat was je? Kwart over vijf. Kwart over vijf. Mooie tijd. Je ziet ook een beetje moe uit. Ja, dank je. <laughs> Welke foto hoop je nou echt te maken vandaag? Ah, mooi fout van Red Bull. Ja, toch is het nog een heel gedoe om in Zandvoort te komen, ook als je kaartjes hebt. De meeste gasten slapen op campings in de buurt, maar dan is het toch nog zeker een kilometer of tien naar het circuit. In principe gaan we met eh, de trein. Elektrische fiets. Vorig jaar hadden we een gewone fiets bij ons en eh, dat viel ons wel een beetje tegen daar door de duinen heen, zeg maar. We hadden alleen gekeken naar de afstanden. Ik denk, oh, 17, 18 kilometer, dat kunnen we wel, wel eh, met een gewone fiets, maar dit jaar hebben we een elektrische fiets bij ons. De echte race is pas zondagmiddag. Vanaf drie uur sjeest Max Verstappen dan over het circuit. En het weer nog sluierwolken en stapelwolken, maar de zon piept er af en toe ook doorheen. Het wordt dan ook vrij warm, 23 tot 27 graden. Morgen is er meer bewolking en in het zuiden kan het dan ook gaan regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Hoewel de files korter worden, moet je op een aantal wegen nog wel rekening houden met vertraging. In de meeste gevallen heb je zo'n 5 minuten oponthoud, zoals op de A1 richting Amsterdam voor knooppunt Watergraafsmeer. En op de A2 richting Amsterdam voor Amsterdam Zuidoost. Op de A5 heb je ook nog 5 minuten vertraging richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Op de A9 van Diemen naar Amstelveen heb je nog 10 minuten oponthoud tussen Amsterdam, Gaasperdam en Amstelveen.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 dan eerder werd gedacht. In Argentinië is de vicepresident Cristina Kirchner... bij een mislukte aanslag aan de dood ontsnapt. Ze werd op straat aangevallen door een man... maar het lijkt erop dat ze een pistool weigerde. Kirchner wordt verdacht van fraude in haar tijd als president. En in een bos in Brabant bij Best heeft vannacht een brand gewoed. Op de bospaden werden brandende vaccinelichtjes gevonden. Die waren neergezet vanwege een speurtocht. Of er verband is met de brand en de lampjes wordt onderzocht. Het vuur is inmiddels onder controle.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 Het zoveelste discussie. Ik geef om jou, dat weet je toch. Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint dit straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan. muita zo ver gekomen Had ik dit niet eerder kunnen zien Ik heb je zo hard nodig Misschien ben jij wel niet wat ik verdien Zou je willen horen Elke zin die komt recht uit mijn hart Maar ik heb al verloren Het voelt gewoon veel erger dan ik dacht niet alleen. ZFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zandvoort. Yo, wait here, man. Kick that one. Oh. Do the right thing. Ah, ah, yeah. Check this out. Check this out. come Uh. Oh yeah.